Waarschijnlijk gaan ze het daar hebben over nieuwe wapensteun van Amerika aan Oekraïne. Zelensky heeft ook nog iets bijzonders meegenomen vanaf het front, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Hij kreeg daar van militairen eh, een Oekraïense vlag aangeboden met het verzoek die vlag te overhandigen aan het Amerikaanse congres. Waarop Zelensky beloofde die vlag eh, aan president Biden te zullen geven. Het is voor het eerst dat Zelensky het land uitgaat sinds het begin van de oorlog. Zijn Amerika-trip wordt wel een vluggetje. Hij blijft maar een een paar uur en vliegt dan weer terug naar Oekraïne. Paniek in Duitsland, want er is een tekort aan paracetamols en ibuprofen voor kinderen. En dus rijden Duitse ouders massaal de Nederlandse grens over om pijnstillers in te slaan. Het tekort komt door een enorme ziektegolf onder kinderen in Duitsland. Voor het maken van para's en ibus moeten er grondstoffen uit China komen. Maar dat duurt allemaal heel lang vanwege de coronalockdown daar. De overheid gaat de portemonnee trekken om te voorkomen dat medicijnenmaker Inogerix uit Leiden omvalt. Het bedrijf werd vorige week failliet verklaard, maar krijgt nu maximaal 400.000 euro om door te kunnen blijven gaan. De fabriek kan met dat geld in elk geval deze en volgende week door blijven draaien. Er lopen ook nog gesprekken met overnamekandidaten. En als dat niet gebeurt, kunnen er tekorten ontstaan aan enkele belangrijke medicijnen. En misschien heb je deze Netflix-serie wel gezien. It's a good life that I provide here. I have been good to you. And you understand why it's hard for me to accept that you just want to leave. The Serpent. Op Netflix staat hij. Gaat over de Franse seriemoordenaar Charles Sobrage... die in de jaren 70 vooral westerse toeristen vermoordde in Azië. Sobrage veranderde vaak van identiteit... en gebruikte daarvoor zelfs paspoorten van zijn slachtoffers om te reizen. De seriemoordenaar van 78 komt nu vrij, na bijna 20 jaar. Reden is zijn gezondheid, die de laatste tijd stuk achteruit ging. Krijg je nog het weer? Er trekken wat buien over, maar vooral vannacht gaat het flink regenen. Morgen een wisselvallig dagje en dan niet warmer dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In de regio nog altijd probleem op de A27 Utrecht richting Almere. Daar gebeurde eerder vanavond bij Knoop het Eemnes een ongeluk. Hier zijn ook vrachtauto's bij betrokken. De weg is ook helemaal dicht. De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Het gaat alleen nog wel even duren, dus er is een omleiding ingesteld.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 And what was in those ships, all three, on Christmas Day in the morning? On Christmas The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day, on Christmas Day. The Virgin Mary and Christ were there on Christmas Day in the morning.